Twee uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In de familie van de Libische leider Gaddafi lijkt verdeeldheid te zijn ontstaan. Twee zonen van Gaddafi hebben in de media tegengestelde geluiden laten horen. Zoon Saadi zei op de tv-zender Al Arabiya dat zijn vader wil onderhandelen met de opstandelingen. Zoon Safe heeft naar een andere zender een verklaring gestuurd... dat hij wil doorvechten tot zijn dood. Safe zegt dat hij in een buitenwijk van Tripoli zit... en dat in Sirte 20.000 strijders de stad zullen verdedigen. De komende dag wordt in Parijs een conferentie gehouden met delegaties uit 60 landen over de toekomst van Libië. De vergadering is een initiatief van Frankrijk en Groot-Brittannië. Besproken wordt onder meer hoe het land bestuurlijk en financieel er weer bovenop moet worden geholpen. De Libische Overgangsraad hoopt geld bijeen te krijgen voor noodhulp. Ook moeten ambtenaren salarissen weer betaald kunnen worden... zodat er weer een werkende overheid kan komen. Een hoogbejaarde inwoonster van de Amerikaanse staat Florida... is aangevallen door een alligator. De vrouw van 90 wandelde in de buurt van haar huis langs een kanaal... toen een 2,5 meter lange alligator uit het water kwam. Het beest wilde de vrouw mee het water insleuren... maar ze kon zich lang genoeg verzetten tot een man uit een auto stapte om haar te helpen. De alligator heeft een deel van haar been afgebeten. Aanvallen van alligators op willekeurige voorbijgangers komen niet vaak voor. De dieren vallen vooral aan bij provocaties of als ze worden gevoerd. In Venetië is het oudste filmfestival ter wereld begonnen... met een openingsfilm van regisseur en hoofdrolspeler George Clooney. De film The Ides of March gaat over intriges rond de campagne van een democratische presidentskandidaat. Het is een van de films die meedingen naar de Gouden Leeuw, de prijs voor de beste film. Het weer vannacht mogelijk mistbanken. In het binnenland kan het afkoelen tot 6 graden. Overdag overwegend droog met flinke zonnige perioden. Het wordt rond de 20 graden.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 De Nacht klinkt anders, het muziekprogramma van Radio 1... met muziek van alle genres, alle tijden en muziek van heinde en verre. Muziek voor alle leeftijden. Het komend uur hebben we weer twee opnamen uit de eigen VARA-archief. Uit het programma van Giel kan je luisteren naar het optreden van Jungle by Night. Een gezelschap met hele jonge broekies, maar wel heel leuk. En uit, eh, ja, dat is echt historisch materiaal. Uit het historisch archief van de VARA laat ik je eh, een opname horen van de Golden Earring... die een jubileum te vieren heeft. De nacht ging anders met spiksplinternieuw materiaal... dat nog niet eens uit is Nederland. En ook met stokoud materiaal, vooroorlogsmateriaal. Dat krijg je allemaal voor je kiezen tot zes uur. It's like just can't help to the street. Empires. Fallen Empires, dat is de titel van een nieuw album... dat binnenkort zal verschijnen van Snow Patrol. Dit is daarvan de single Cold Out in the Dark. Vorig jaar waren ze op Lowlands. Dit, dit jaar. that we are regretless, you and twee weken geleden. Toen moesten nog allemaal beginnen. Lowlands, een van de optredende artiesten daar was Jamie Woon. Je hoort hem hier met een nummer dat waarschijnlijk binnenkort op single gaat uitkomen hier in Nederland. Shuda, de titel van het liedje dat ik hier liet horen. En Jamie Woon is binnenkort weer in Nederland. Het zal eind van de maand zijn. Hij is dan een van de gasten die zal verschijnen op een meerdaags festival voor elektronische muziek en aanverwante kunstvormen. Jawel, Jamie Woon, die zal eh, een van de gasten daar zijn... bij dat Off Center Festival in Amsterdam. En vanavond in Amsterdam was het druk in Paradiso, in het bovenzaaltje. Een optreden daarvan, Roosbeef. de nieuwe single van haar eh, van een nieuwe cd. Omdat ik het wilde, dus de titel van de nieuwe cd. En de single die heet Twijfelaar. En Roos die trad vanavond op in de kleine zaal in Paradiso. Ze verdient een grotere zaal. Maar die grote zaal die was al eh, bezet, de benedenzaal van Paradiso. Daar heb ik het dadelijk over. Ehm, wie Roos nog wil gaan bekijken elders en een kaartje wil kopen, die heeft pech. <laughs> Want ze treedt namelijk dit weekend op, en dat zal morgenavond zijn... op het eh, Into the Great Wide Open Festival op Vlieland. Maar de kaartjes daarvoor die waren al heel snel uitverkocht. Men heeft ze al in de voorverkoop gedaan, eind vorig jaar... om die, eh, dure BTW te kunnen ontlopen. <laughs> en goedkope kaartjes waren dus in de aanbieding... net zoals het ging met Pinkpop en Lowlands. Het was allemaal in no time uitverkocht. Dadelijk nog een artiest die zal verschijnen op dat Into the Great White Open Festival naast Roosbeef. Beef. Maar eerst even iets anders. Een man die niet komt. En daar hadden we op zich wel op verheugd. Maar hij schijnt later te komen. En dat wordt dan volgend jaar. Eric Burden en zijn Animals... Nou, hij komt niet naar Nederland, maar we laten wel iets van hem horen. Als pleister op de wonden. Eric Beunen en Dearne Mons uit 67. When I think of all the good times that I've wasted Having good times When I think of all the good time that's been wasted Having good times When I was when I was fighting. I could have done the right thing. All of that boozing, I was really losing. Good times, good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. All of my life I remember her crying. My useless talking I could have been walking instead of complaining. I could have been gaining good times. Yes, yeah, we all are having a jolly good time, and everything is working out fine. Ha ha ha ha. useless talking. All of that walking, All of my sinning. I could have been winning. I have to be easy. And it's a beginning of good. dus deze week geen Eric Burden en de Animals hier in Nederland. Maar dat zal waarschijnlijk februari 2012 worden... wanneer uh, Erik en zijn mannen alsnog in Nederland komt. Hopelijk komt er dan niks tussen. Want met eh, oude mannen is het af en toe wel eh, riskant om een uh, boeking te doen. Hebben we het ook later over hier in dit programma. De Nacht ging anders bij de vader op Radio 1. Ik had het juist over dat festival dat dit weekend op Vlieland plaatsvindt. Het Into the Great Wide Open met daarop een keur aan artiesten, vooral singer songwriters Geen uh, eh, gitaarherrie, maar meer eh, wereldmuziek en dat soort dingen. En singer-songwriters. De gasten die je nu gaat horen zijn heel jong en, jong, en die waren ook eh, twee weken geleden op Lowlands. Jungle by Night. En de opname die je nu hoort, die werd 8 juli jongsleden gemaakt... bij het ochtendprogramma van Giel op 3FM titel E.T. Jungle by Night. Criminaliteit op een hoog niveau en de gemiddelde leeftijd op een laag niveau. Zo pakweg eh, gemiddeld 20 jaar, misschien iets erboven. Dat zijn ze, de leden van de band Jungle by Night.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 Aiko, aiko, and day ragamuffin oh and and they me. My flag boy and your flag boy sitting by the fire. My flag boy to your flag boy, I'm gonna set your flag on fire. Talking about henna, henna, henna, henna. Aiko, aiko, one day. I'm Nani. Sagamofinane. See that guy all dressed in green, I go one day. He's not a man, he's a loving machine. Sagamofinane, talking about him now, him now, him now, him now. Aiko Aiko one day. Sagamofino, Anane, Sagamofinane. Talking about hey now, hey now, hey now. I go, I go one day. Shagamofino anane, shagamofinane, shagamofinane, shagamofinane. Zal zal door talloze artiesten gecoverd... hoewel hij dat zelf nooit heeft meegemaakt... omdat hij al op een zeer jonge leeftijd is overleden. Buddy Holly. De Beatles hebben eh, Buddy Holly gecoverd en ook de Rolling Stones... om maar eens een paar namen op te noemen. Maar er is een nieuw album uit onder de titel Ray van Buddy Holly. En artiesten van nu en artiesten van alweer wat jaren geleden... die hebben opnieuw oude Buddy Holly songs uit de kast gehaald... en opnieuw op de cd gezet van de nieuwe garde doen onder andere mee Silo Green... Eh, My Morning Jacket en verder ook nog She and Him. En de Black Keys die zijn er ook mee aanwezig. En van de oudgediende Paul McCartney, Nick Lowe, Patti Smith, Lou Reed en Graham Nash... Florence and the Machine, dat is dan weer eh, van de nieuwe lichtingartiesten die hun bijdrage leveren op dat album Rave On, Buddy Holly. En je kon Florence en haar machine horen met Not Fade Away. En daarvoor hoorde je dan de Dixie Cups. De Dixie Cups met een jaren 60 succes. Het enige grote succes voor de dames. Nou, ze hebben nog een paar andere kleine succesjes gehad. Maar dit was dan wel eh, het grootste van de Dixie Cups met Ico Ico. Maar Holly zelf dan nog maar. Listen to me and hold me tight. And you will see our love so right. Hold me darling, listen closely to me. Your eyes will see what love can do. Reveal to me love so true. Listen to me, listen closely to me. I've told the stars, you're my only love. I want to love you tenderly. Those same bright stars in heaven above know now how sweet sweethearts can be. Listen to me say how much can be near each day. Hold me, darling, listen closely to me. listen to me. opgenomen in Clovis, de Verenigde Staten, Buddy Holly. En het werd opgenomen in 1957. Je hoorde van eh, Buddy Holly het nummer Listen to Me. everybody gets up. The side of our love, the side of the ring, the side of the blood. solid food. just ain't fair. You December in my corner and you're never there. I can't sleep without you. Historisch Archief van de VADA hoorde je de Golden Earring... opgenomen 18 februari 1993 in het 3FM-programma van Henk Westbroek. Denk aan Henk. De Golden Earring, ja, daar gaat iets heel bijzonders mee gebeuren. De, wat gaat er dan gebeuren in het Haagse Historisch Museum? Daar gaat vanaf eh, aanstaande zaterdag een tentoonstelling van start... waarin de Golden Earring centraal zal staan. De Golden Earring die bestaat namelijk 50 jaar. Ja... <laughs> welke band bestaat er in godsnaam 50 jaar? Nou, in ieder geval de Golden Earring, die zijn in 1961 bij elkaar gekomen. Dat wil zeggen, Vanaf dat moment, 1961, begint het met stoonstelling. Toen Georges Kooijmans en Rine Gerritsen, dat waren toen buurjongetjes van elkaar... Eh, besloten om samen een bandje op te richten. Toen nog niet met Barry Hay en Cesar Zuiderwijk eh, erbij. In eerste instantie waren het drummer Jaap Eggermond en zanger Frans Krassenburg... die zich voegden bij Barry, bij uh, George Kooijmans en Rinus Gerritsen. En toen noemde zij zich de Golden Earrings. No Tomorrow. Je hoorde de Golden Earrings toen nog in de oude opstelling... met uh, eh, Rines Gerritsen, George Kooijmans... Frans Kassenburg en Jaap Eggermond achter de drums. Inmiddels eh, is de band van... Eh, bezetting veranderd. Dat gebeurde eind jaren 60. Berrier en Cecil Zuiderweek namen de plaats in van Frans Kassenburg en eh, Jaap Egermond. En dat is allemaal te zien in de tentoonstelling die vanaf aanstaande zaterdag te zien is in het Haags Historisch Museum. De Golden Earring, 50 jaar bestaan ze. En eh, nou, ik denk niet dat de mannen op hun lauwen gaan rusten, want er is een uitgebreide agenda van diverse optredens die er de komende maanden zijn. Volgend weekend bijvoorbeeld staan ze op Appelpop... de mannen van de Golden Earring... met onder andere de opposites ook op de affiche. Ik bedoel maar, nog steeds actief. De Golden Earring, nog één nummer van hun. dat is eentje uit 76... de trompet hoorde je Saskia Larro en achter de vleugel Warren Bird. De twee hebben samen een album gemaakt onder de titel Two of a Kind. En dat is dan weer een hommage aan uh, eh, jazz-iconen Miles Davis en Thelonious Monk. En van dat album Two of a Kind die ik je luisteren naar Why Not Me. Saskia Larro dus aan de trompet. En zij is te beluisteren, te bezichtigen en te bewonderen dit weekend. Eh, morgenavond in Oosterwijk in het kader van... Eh, Oosterwijk swingt. Zaterdag 3 september in Bergen, Noord-Holland. En dat heeft te maken met eh, het festival Jazz and Sale. En dan zondag dan treedt ze op in Amsterdam in de Alto Jazz Club voor een optreden met haar jazzkwartet Saskia Larodes druk bezig dit weekend. voorjaar is dit een hit geweest in België. En weten hier in Nederland niet uitgebracht dit uh, schoons. Er is een hele leuke clip bij die je kan vinden op eh, YouTube. De Marble Sounds, dat is de naam van de band. En de titel van het nummer Sky High. Ik had het al leren horen over Paradiezen vanavond in dat bovenzaaltje. Dat pelde uit vanwege het optreden van Roosbeef. Beneden ook een uitpuilende zaal plaats voor reggae-icoon Jimmy Cliff die erop optrad. Het Stevens die het ooit componeerde, dit Wild World. En je hoorde hier de versie van eh, Jimmy Cliff, een oude hit van hem. En vanavond zal hij dit ongetwijfeld ook wel gezongen hebben... toen hij eh, aanwezig was in Paradiso voor een optreden. Jimmy Cliff, de reggae-man. En dit is Dave Goosen. Tot aan het nieuws.